Dit is de Daverende Donderdag op Radio 501. Dit is Radio 501. Donderslag! Donderslag! Donderslag op donderdag! Hey, hemel! Een nieuw uur met Rogier van Liesveld op 501. alweer achter ons. Nog een klein uurtje naar bieruur. Welkom terug. En voor de luisteraars die net hebben ingeschakeld, hartelijk welkom. Dit is het tweede uur van de eerste donderslag in 2011 tijdens deze Radio 5 Leen Daverende Donderdag. En eh, straks heb ik voor jullie de donderdisk, de platenkeuze van Rob Ricard, wat gaan weten en natuurlijk ook de polplaat. De hele week konden jullie stemmen op een plaat uit de jaren 50. Eh, de plaat met de meeste stemmen draai ik straks aan het eind van dit uur. De plaat die de tweede plaats haalt, die komt volgende week in de herkansing. Maar daar vertel ik straks allemaal veel meer over. Er staat inmiddels een nieuwe poll uh, klaar. Eh, een nieuwe polplaat. En ga daarvoor naar mijn weblog rvd501.web-log.nl en breng je stem weer uit. Eh, de polplaat staat in de middelste kolom in het oranje kader. En klik even op het rondje, dan heb je gestemd. Zo simpel is dat allemaal. De tweede uur ben ik gestart met Nirvana. Je hoorde Smells Like Teen Spirits uit 1991. Straks de donderdisc, maar nu eerst de plaat van Leon Russell. De plaat die ik ga draaien is in Nederland bekend geworden door de Amazing Stroopwafels. Maar ik heb hier het origineel van Leon Russell en het begint met geluiden in een bestelwagen in de regen, rijdend in de regen. Dit is Manhattan Island Serenade. Sitting on the highway in a broken van Thinking of you again Guess I'll have to hitchhike to the station With every step I'll see your face Like a mirror looking back at me say you're the only one making me feel I could survive. And so glad to be alive. Nowhere to run, there's not a guitar to play. Messed up inside, and it's been raining all day since you wound up way. Manhattan Island Serenade. Sitting on the highway in a broken van, thinking of you again. Guess I'll have to hitchhike down a highway. With every step I'll see your face. Like a mirror looking back at me. Saying you're the only one. Making me feel I could survive and so glad to be alive. Nowhere to run and not a guitar to play. Messed up inside and it's been raining all day. since you well away. Manhattan Island Serenade. Send you well away. have an island serenade. De donderdisk. Dit is de donderdisk van de Radio 5lijn. 501 Daverende Donderdag. De donderdag. vandaag van de Counting Crows en het heet Einstein on the Beach. Dit is Radio 5. Is Radio 5. In dit tweede uur van donderslag doet hij ook mee Jack Johnson, Better Together. There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart. And our dreams, and they are made out of real things. like a shoebox of photographs with sepia tone loving. Love is the answer, at least, for most of the questions in my heart. Like, why are we here and where do we go? And knock on so hard. it's not always easy, and sometimes life can be deceiving. I'll tell you one thing it's always better when we're together. Mm, it's always better when we're together. Yeah, we'll look at them stars and we're together. Well, it's always better when we're together. dreams tonight. But I know that they'll be gone when the morning light sings or brings new things. For tomorrow night, you see that they'll be gone too. Too many things I have to do. But if all of these dreams might find their way into my day to day scene, I'd be under the impression. I was somewhere in between with only two, just me and you. Not so many things we got to do places we got to be. We'll sit beneath the mango tree now. Yeah, it's always better when we're together. Mm, we're somewhere in between together. luisteren naar Pete Seeger. Who killed Davy Moore? Who killed Davy Moore? Why and what's the reason for? Not I, said the referee. Don't point your little finger at me. Sure, I could have stopped it in the eighth, kept him from his terrible fate. But the crowd would have booed, I'm sure, at not getting their money's worth. It's too bad he had to go, but there was pressure on me too, you know. No, it wasn't me that made him fall. You can't blame me at all. Who killed Davy Moore? Why and what's the reason for? Not us, says the angry crowd, whose screams filled the ring aloud. It's too bad he died that night, but we just like to see a good fight. We didn't mean for him to meet his death, we just like to see some sweat. There ain't nothing wrong in that. It wasn't us that made him fall, you can't blame us at all. Who killed Davy Moore? How, why, and what's the reason for? Not I, says his manager, puffing on his big cigar. It's hard to say, it's hard to tell. I always thought that he was well. It's too bad for his wife and kids, he's dead. But if he was sick, he should have said, It wasn't me that made him fall. No, you can't blame me at all. Who killed Davy Moore? Why and what's the reason for? Not me, says the boxing writer, who pounds the print on his old typewriter, saying boxing ain't to blame. There's just as much danger in a football game. Saying boxing is here to stay, it's just the old American way. No, it wasn't me at all, you can't blame me at all. Who killed Davy Moore? Why and what's the reason for? Not I, says the man whose fists laid him low in a cloud of mist. Who came here from Cuba's door where boxing ain't allowed no more? I hit him, yes, it's true, but that's what I'm paid to do. Don't say murder, don't say kill. It was destiny, it was God's will. Who killed David Moore? Why? And what's the reason for? Piet Seeger. Dat was trouwens al eh, behoorlijk oud. Elvis Costello, Allison. Oh, it's so funny to be seeing you after so long, girl. And with the way you look, I understand that you were not impressed. But I heard you let that move. stick talking when I hear the silly things that you say. I think somebody better put out the big light, cause I can't stand to see you this way. geluisterd naar Baker Street van Gary Rafferty, die afgelopen dinsdag is overleden. Hij heeft in 2000 nog een plaat gemaakt en daar wil ik nog eh, wat van laten horen. Een song in samenwerking met Mark Knopfler. Je hoort hem al op de achtergrond. Het is getiteld Sweet Love. aan de palmen trekken die zo mooi in de studio in de bakken stonden. Ze maakten deel uit van het decor van het tv-programma Top Pop. En wie kent dat nog? Hij had er echt zin in en maakte in de studio een enorme puinhoop. Ik heb het over Iggy Pop met Last for Life. donderslag. Op donderdag. Oh, hemel. De wekelijkse platenkeuze van Rob Rika. Zo luisteraars, het is inmiddels half bier op mijn studioklok hier in Studio 11. In dit nieuwe jaar 2011, 6 januari alweer. Eh, ik heb eh, Rob Ricard aan de andere kant van de lijn en die heeft weer een hele mooie fabuleuze platenkeuze. En dit keer is het iets jazzachtigs uit Amerika en de zangeres, maar nog niet zo oud. En de jaringen kon hij ook niet tellen. En de vader is overleden. Nou, schiet mij maar in de kerstboom. Hallo Rob. Hallo. ja, ik, eh, ik heb je even ingeleid. Dat hoorde je wel. Ik hoorde het. Ja. Ik, eh, ja, moet je in de kerstboom vinden, begrijp ik. <laughs> ja, die hebben we net op straat gegooid. Nou, oké, dus je ligt op straat. Die ligt op straat, ja. Nou, het geluk ligt ook op straat, dus wie weet. Ja, je eh, weet het maar dan. Eh, een zangeres had je het over? Ik had het over een zangeres eh, uit de United States of America. De United States of America. En, eh, ja, wat zal ik zeggen? Het is meer, we gaan nu even wat anders. Hè? Dus het is een beetje jazz blues-achtig. Jazz blues, ja. Dat doet mij heel erg denken aan, aan de, aan de Louisiana-stijl muziek. Ik, ik vind het zelf heel erg leuk om naar te luisteren. een beetje swamp-achtig? Ja, een beetje swampy-dompy. Oh ja. Een beetje wat, wat uh, eh, Dr. John ook deed in de jazz. Eh, dat, dat swamp, dat zwoele swamp eh, Louisiana staan. Ja, alleen nou, zij, ja, maar ze zingt wel iets anders dan Dr. John. Ja, dat snap ik. Dat snap ik. Ja, maar het is, doet me, het is nieuwe muziek, maar het doet me heel erg denken aan, aan oude muziek. Is het, is het echt nieuwe muziek? Ja, het is uit 2010, dus het is... Nou ja, goed, dat is. Maar dan hoeft de muziekstijl nog niet nieuw te zijn. Nee, de stijl is niet nieuw. Nee, nee, de stijl is oud. Maar het is, je zou ook kunnen denken dat het hele oude opnames waren. Maar, ja, die, plaat. Nieuwe opnames, maar oude stijl. Die plaat is ook weer van 2010. Ja. Is ook alweer, eh, ja. ja. ook alweer gedateerd hoor. Ja, ik heb hem eh, ja, uit de NRC heb ik hem op, eh, opgevist. Daar staan elke week recensies in. Ja. En deze zwaar hier zo. en ik werd getriggerd door dat Louisiana. Dus de NRC-lezers moeten nu weten waar je het over hebt. Ja, die weten het wel, ja. Ja. ja. Ja, als ze tenminste dat stuk van de NRC ook lezen, dan eh, weten ze dat wel. hebt bent getriggerd door, eh, door eh, de nou, Louisiana. Louisiana, dat vind ik gewoon leuke muziek. Hè? Dat stond er ook, echt in, in het stuk. Hè? Dat stond er ook echt in. Het, ja, dat stond er zo in, ja. Oké. En ja, ik weet niet, je hebt, je hebt in die trant een heleboel, hè. En uit welke stad komt ze? Zij? Dat, nou, eerlijk gezegd weet ik dat niet. komt ze uit, niet. Eh, oh nee, kon zijn dat ze misschien uit New Orleans kwam of zo. Maar ik zou het niet weten, want eh, ik heb dat even niet, ik heb heel weinig kan ik over haar vinden eigenlijk. Of eigenlijk alleen maar dat ze drie LP's gemaakt heeft tot of, toe. Of Baton Rouge. Nee, ik weet niet waar ze vandaan komt. Of Lafayette. Nee. Nou, ik noem even wat steden langs de eh, Highway 61, hè, dus de, de, de bluesroute. route. Ja, maar het is, eh, en het begint is ook de zuideco route Hè? Dit is een beetje... De Zuideco zit er ook eh, op die route, ja. Ja. Dus ja. nou, in die hoek zit het dan wel. Oh, zit het in die hoek? Ja. Nou, eh, ik ben benieuwd. Uh, ja, uh, ja, ja, ja, ja, Gaat me even lekker aankondigen. Nee, nou ja, ik, ik krijg nou, hier... weet niet hoe het heet natuurlijk. Ja, nee, ja, jij, geeft er altijd een nummertje aan met een datum en dan weet ik niet wat het is. <laughs> nee. Dus ik heb hem hier klaarstaan in, in mijn database. Dan kan ik hem zo starten, maar dan moet jij me even aankondigen. Ja, maar je weet, ik had nog niet verteld wie het is. Nee. Nee. Nee, maar dat doe je toch in de aankondiging? Nou ja, vertel maar. Doen we de grote ontknoping. Ja, ga even groot ontknopen. Het is Catherine Russell. Catherine Russell? Ja. ja. het is de dochter van Louis Russell. Ja. En, dat, en dat, was, de directeur van Louis Armstrong's eh, musical. Ja, ja, nee, ja. ja, nou gaan alle kwartjes vallen en de puzzelstukken in elkaar eh, nou, steken. Toch? Mooi. Ja, en ik heb dat stukje in de, in de krant niet eens gelezen. Kun je nagaan. Dus we ehm, gaan eh, doen dan? Ja, ehm, welke LP is de laatste geweest of welk album? Catherine Russell en de LP is Inside This Heart of Mine. En het nummer is We The People. Oké, okay. tot de volgende week. Tot de volgende week. Hoi. We the people, gotta have dancing, plenty of dancing. We the people, gotta have rhythm and song. We the people, gotta have singing, plenty of swinging. Please the people, and you will never go wrong. We don't give a rap about taxation. that we swing it, plenty of swinging, please. Katrine Russell was de plaatkeuze van Rob Ricard. Van de westcoast van Amerika. En dan heb ik het over Los Angeles. Van die westcoast komen de Eagles. En dit heet One of These Nights.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 Cause London is drowning. I, I live by the river. just go. En natuurlijk weer vandaag de vraag: wat eten we vandaag? Ah, lekker hoor! <laughs> Donderslag! <laughs> vandaag maken we gehaktballetjes in Italiaanse tomatensaus. Dat is een recept voor vier personen. Wat hebben we aan ingrediënten nodig? Eh, we beginnen met twee eetlepels olijfolie. Twee kleine uien en die snijden we in partjes. We hebben runde nodig, gekruid. Die kan je in een bakje krijgen van 300 gram. 1 pot tomatensaus. En hier wordt aangeraden Sugo Isolana, 450 gram. 300 gram macaroni granda, eh, dus eh, pasta. En dat is een zak van 500 gram biologisch, maar je kan natuurlijk ook een andere macaroni gebruiken als je dat wil. Twee keer 300 gram broccoli en 1 bakje grana pandano kaassnippers van 100 gram. Ja, dat kan je waarschijnlijk vinden in de koelvitrine. Hoe gaan we dit allemaal bereiden? Verhit de olie in een braadpan en fruit de ui 3 minuten. Schep de ui met een schuimspaan uit de pan. Bak de gehaktballetjes in het bakvet op middelhoog vuur in 3 minuten rondom bruin. Voeg de ui weer toe, roer de sugo isolana erdoor en breng de saus tot eh, tegen de kook. Ga de gehaktballetjes afgedekt 10 minuten. Kook de macaroni volgens de aanwijzingen op de verpakking. En snijd de broccoli in roosjes en de steeltjes in plakjes en kook in 4 minuten gaar. Giet de macaroni en de broccoli af en meng door elkaar. Breng op smaak met peper en eh, schep de helft van de kaarsnippers erdoor. Verdeel de macaroni met broccoli over eh, vier borden, schep de hakballetjes in tomatensaus erbij en bestrooi met de rest van de kaarsnippers. Heb je zelf een recept dat je wilt delen met de luisteraars? Stuur dit dan op naar rogier.radio501.nl of naar 501rvd.gmail.com. En wie weet zit jouw recept volgende keer in de uitzending. Het recept van vandaag werd ingezonden door Ronald Smit.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 Of ze zouden daarmee een toetje moeten bedoelen. Ik bedoel dat dat dus ook al in de complete maaltijd te zien Dit is Radio 501. Is Radio eh. En dit is de originele I Put The Spell On You van Screaming Jay Hawkins. put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you did. put a spell on you. had a bell. I'd ring it in the morning, I'd ring it in the evening, all over this land. I'd ring out danger, I'd ring out a warning, I'd ring out love between my brothers and my sisters all over this land. If I had a song, if I had a song. I'd sing it in the morning, I'd sing it in the evening, all over this land. I'd sing out danger, I'd sing out a warning. Mijn klok hier in Studio 11 wijst naar bier. We zijn bijna aan het eind van deze donderslag. Maar dat kunnen we natuurlijk niet afsluiten zonder de polplaat. De hele week konden jullie stemmen op een plaat uit de jaren 50. We hebben het systeem van de polplaat iets veranderd. De hele maand januari komen er pols met muziek uit de jaren 50, in februari uit de jaren 60 en zo verder. Je kunt steeds kiezen uit 10 platen. De plaat die op de tweede plaats komt krijgt de week erop, de week daarna, een herkansing. Meer hierover kun je vinden op mijn weblog rvd lognl we gaan naar de uitslag van eh, vandaag. We gaan die bekendmaken. Ik krijg nu een briefje van Fred Serenvilk. Uh, eh, even kijken hoor. Ehm, ja, met de uitslag erop. Fred, eh, bedankt. De plaat die volgende week in de herkansing gaat is Till I Kissed Her van de Everly Brothers. Die is op de tweede plaats geëindigd. En dan kun je de volgende week nogmaals op stemmen als je dat wil.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 You can do anything but lay off of my blue suede shoes. Oh, let's go, cat. my car, drink my liquor from my old fruit jar, do anything that you wanna do. But uh-uh, honey, lay off of them shoes and don't you step on my blue suede shoes.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 But it's blue, blue, blue suede shoe, blue, blue. donderslag. Donderslag. Op donderdag. Hey, de hemel. Donderslag. Yeah. Rogie, bedankt. Rogie, bedankt. Yeah. Opgelucht? Hè? Opgelucht? Ja we zitten nu echt tegen de klok van bier. Eh, ga nou niet meteen aan het bier, denk aan je goede voornemens. Voor de luisteraars in Frankrijk een tip. Je kunt daar een alcoholvrije bukkelen nemen en die is bij jullie namelijk in Frankrijk nog steeds te koop. Nou, dan gaan we naar de huishoudelijke mededelingen. Op mijn weblog rvd lognl staat een link naar uitzending gemist. Klik daar eens op, dan krijg je een nieuwe website met erop een overzicht van de Radio 501-programma's die je kunt terugluisteren en of downloaden. Als je op het eh, programma klikt dat je wilt horen, dan ga je naar een vervolgscherm met alle informatie over dat programma. Ga maar even kijken, want het wijst zich vanzelf. Ik ben de hele week te bereiken via e-mail rogierradio Ook ben ik eh, in dit nieuwe jaar te vinden op internet in Facebook, Hives en Twitter onder de naam RVD501. Alles over Radio 501 kun je vinden op de official homepage www.radio501.nl. Radio 501 kun je ook vinden op Hives, Facebook en Twitter. En e-mail eh, voor Radio 501 kun je sturen naar studio.radio501.nl. Aanstaande vrijdagavond is er weer een Armin en Tobit Show live vanuit Manifesto in Hoorn. Het begint om 8 uur en de deur is open om half 8 en de toegang is gratis. En er is natuurlijk weer live muziek op het podium van de Arwin en Tobert Show. Dit waren de huishoudelijke mededelingen. Dan ga ik nu eventjes eh, naar de dankspraak. Uh, Rob Ricard, hartelijk dank voor je platenkeuze. Theo Vriet, bedankt voor jouw bijdrage. Mijn redactieteam bedankt. Het Radio 501 team bedankt. En natuurlijk alle luisteraars bedankt voor het luisteren. En ik hoop dat jullie er volgende week ook weer bij zijn. Zelfde dag, zelfde tijd, zelfde zender. Radio 501. Ik sluit af met de wekelijkse weekspreek. Als het kind in ons sterft, wordt de oude mens geboren. Tot de volgende week. Donderslag op donderdag. Helder hemel. Het was overweldigend, hè? Ja, hartstikke leuk gewoon.